Zeggen organisaties tegen radiozender BNR. Bedrijven zijn wel verplicht om het uit te betalen en dus moeten ze nadenken over een plan B. Ze kunnen het vakantiegeld bijvoorbeeld in stukjes per maand betalen. De ouders van de toeslagenaffaire zouden allemaal voor morgen hun 30.000 euro schadevergoeding krijgen, maar dat gaat niet lukken. Minder dan de helft krijgt het geld op tijd. Van de ouders moet nog een tijdje wachten of krijgt het helemaal niet omdat ze er toch geen recht op hebben. In Los Angeles zijn vijf mensen opgepakt voor het ontvoeren van de honden van Lady Gaga. Eind februari werd de hondenuitlater van de zangeres op straat in zijn borst geschoten. Hij overleefde dat. Twee honden die hij aan de lijn had werden meegenomen politie gaat ervan uit dat de ontvoerders geld wilden verdienen aan de Franse bulldogs. Een van de opgepakte mensen is de vrouw die de dieren terugbracht naar Lady Gaga toen die een beloning had uitgeloofd. Best veel jongeren hebben het nu niet makkelijk. Ze houden zich extra goed aan de coronaregels... omdat ze in huis wonen met bijvoorbeeld een zieke vader of kwetsbare huisgenoot. En dat is sympathiek natuurlijk, maar het maakt hun eigen leven nogal saai, blijkt het onderzoek. Jongeren hopen dan ook dat het kabinet hen niet vergeet. Aan de hand van dit onderzoek vind ik dat het overheid meer gehoor moet geven aan jongeren... zodat wij ons meer aangesproken voelen in de maatschappij. Wij willen graag meer ruimte om zelf activiteiten te organiseren, zoals een picknick. We zitten niet in hetzelfde schuitje, we zitten wel op dezelfde zee, alleen veel volwassenen hebben een cruise ship, terwijl veel jongeren vaak alleen een kano hebben. Jongeren met een kwetsbaar iemand in de buurt voelen zich vaker depressief. Ze willen dus graag meer betrokken worden bij de corona-aanpak. En daarom brengen ze vandaag een brief naar premier Rutte. Het weer wolken. Hoewel de zon er steeds meer doorheen komt...